Kees Groot met het NOS-journaal. De Italiaanse kustwacht heeft vandaag rond Sicilië bijna 1500 vluchtelingen van boten gehaald. In totaal voerde de kustwacht 12 reddingsoperaties uit. Ook zijn er drie doden geborgen. De aantallen zijn ongekend hoog voor de tijd van het jaar. Vluchtelingen wachten meestal tot het weer beter wordt. Ook gisteren kwam de kustwacht in actie en werden er bijna duizend mensen gered. De Franse politie heeft vier mensen opgepakt die van plan zouden zijn geweest om op korte termijn een aanslag te plegen in Parijs. De drie mannen en een vrouw zijn vanochtend gearresteerd. Een van hen is een bekende van de Franse veiligheidsdiensten. Hij werd twee jaar geleden opgepakt toen hij wilde afreizen naar Syrië. In oktober vorig jaar kwam hij vrij. Volgens de Franse geheime dienst vormden de vier verdachten een acute dreiging. Ze zouden in de nabije toekomst een aanslag hebben willen plegen in de Franse hoofdstad. Of dat ook echt zo was, wordt nog onderzocht. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer wil binnen 14 jaar een verbod op de verkoop van benzine- en dieselauto's. Dat staat in een interne nota over het energiebeleid die de basis moet vormen voor het nieuwe verkiezingsprogramma. Uiteindelijk moeten in Nederland alleen duurzame auto's rondrijden. De accu's van die auto's kunnen ook worden gebruikt om huizen van energie te voorzien, denkt de PvdA. De fractie voorspelt dat de prijs van windenergie snel zal dalen, zeker als er meer grootschalige windparken op zee bijkomen. Windmolens op land zijn dan niet meer nodig. De stad Groningen krijgt toch geen kabelbaan tussen voetbalstadion De Euroborg en het centrum. De gemeente vindt dat zo'n verbinding te veel concurreert met het bestaande openbaar vervoer in de stad. Volgens de initiatiefnemers zou de kabelbaan het parkeerprobleem in het centrum van Groningen oplossen. De aanleg zou ongeveer 60 miljoen euro gaan kosten. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Minimumtemperaturen rond het vriespunt. Lokaal kan er een mistbank ontstaan. Morgen veel zon en ongeveer 11 graden. Vanaf vrijdag krijgt de bewolking de overhand. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Oh, I know. our Sad songs, sad songs. Darling, all I know are sad songs, sad songs. Prisoner uit Toekepil in Ibiza hier op ZFM Beachmasters. En dan de classic voor deze week. The Black Eyed Peas, Where's the Love?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 Ik heb een nieuw bedje gevonden. Echt? Hier, voor de luisteraars via Facebook. Oh, hi. En eh, het is tien over zeven, dus eh, we zijn eigenlijk een beetje aangekomen bij onze evenementagenda. <laughs> Ik zou hem wel wat doen. Dit is echt zo uh, funky punky muziekie. Ik zou hem wel wat zachter doen. Nog zachter? Ja, ietsje. Jij mag beginnen, Quinten. Over, nee, ja. die van Bloomingdale, hè? Nee, nee, nee. Ik deed de andere. Ik deed de tweede. Oh, dan doe ik de eerste. Oké. Hey, eh, aanstaande zondag Bloemendaal aan Zee, Beachclub vroeger. De grand opening, mis het niet. Eh, om eh, vijf uur start het eerste evenement van uh, Beachclub vroeger. Met onder andere DJ's Dyna, Biggie, Johnny 5000, Michael Mendoza en many more. Kaarten te halen via Ticketmeister of via www.beachclubvroeger.nl. Voorverkoop 9 euro exclusief. Het is gegarandeerd uitverkocht, dus wil jij de laatste kaarten? Ga snel naar www.beachclub vroeger of via Ticketmeister. Adres Bloemendaal aan Zee, Zeeweg 83, Beachclub vroeger. Het evenement start om 5 uur en duurt tot 12 uur s'nachts. Jezus. Ja, dat zijn er veel hoor. En wat is de leeftijd, Jonas? De leeftijd is 18 plus, maar dat is tegenwoordig bij elk feest zo. Nou, dat valt wel mee. Nou, dan gaan we door met het tweede feest. Naar de buren. Is dat zo? Oh ja. Ja, Bloomingdale. Dat Blo is allemaal ja. bloemen aan de zee, hè? Nou, dan hebben we bij Bloomingdale op zondag 20 maart, zelfde dag... hebben we funzige deuntjes. Dat is van 5 uur tot kwart voor 12. Ehm, nou, wat ze daar zo gaan draaien... dancehall, ja, uh, eh, zoek, Latin, <laughs> andere Caribische muzieken... tropische invloeden, afterhouse, grime, et cetera, et cetera. Weet nou, je dus- de niet DJ's ook? Of is dat nog een geheim? Nee, dat weet ik niet. Dat is een geheimtje? Er zijn, ja, volgens mij wel. Er zijn er 2000 die al zeggen van hé, hey, ik ga. En 7000, bijna 8000 mensen die zeggen van... nee, ik ga misschien. dus dat gaat een aardig groot feestje worden. Nee, nou, dan mogen er maar 3000, 3, ja, 3000 binnen. Je, nou, dan zou ik snel zijn. Ik weet niet, ik heb, ik heb hier geen informatie over de kaartverkoop. Kaarten kan je openhalen via ticketmeister.nl... of gewoon via www.beachclubbloomingdale. Kijk, of eh, ga even langs bij de Primera. Daar zijn ook alle kaarten te koop van Bloomingdale, Biesclub vroeger en de rest. En eh, nou, van hoe laat tot hoe laat is het? Van uh, eh, 5 tot kwart voor 12. Dat wordt een gezellig feestje dus. Ja, dat denk ik En We hebben aanstaande zaterdag, hè? die zijn we gewoon vergeten. Op Storm hebben we ook wat te doen. Ja, in Zandvoort heb je bij Storm, dat is Stadclub 11 Achter Holland Casino. Ja, ja. <laughs> achter Holland Casino. Ik weet dat bij de haven. nee, nee, nee, nee, want 10 is de half. Oh, dat is 9. Nou, ik weet in geval... Nee, 10 is Beach Club 10, dan heb je de oh, is 9, dus dat is 8. 8, <laughs> heerlijk. Nou, iets, eh, iets in die trant. Maar uh, ja, dat is de officiële opening van Storm. Nou, ik zou zeggen, een trace gratis, hè? Nou, nou ja, ik ga er waarschijnlijk niet naartoe, maar ja. ja maar dat maakt niks uit. De andere In ieder geval, aanstaande zaterdag storm opening nummertje is ook bijna <laughs> afgelopen. Ja, wij gaan gewoon lekker verder met Quinn's favoriet Follow the Sun. Met, eh, van Sacvier Rutte. direction of love. which way the wind blows. Maybe I've been slipping back, heading south, car sick on a Tuesday. Missing cash, blacking out, heartless in a few ways. Shit for luck, elbow shredded, I held things steady like too late. Please calm the fuck down, I'll do whatever you say get it, I get it. I'm living too hard and it's time that I stop it. Go rising on up and then tumbling down, well, it's part of the process. Bar tabs on a hot night in a cold basement. You say I'm crazy, but I feel amazing. Burning the wick at both ends, screaming loud, stupid shit, scaring all of my old friends. Fell down on Bedford, hope that it's not broken. Safe to say, I might have had too much of some of these potions. I love you so much, I'm staying here all night. Don't wanna get up, I don't wanna stop, I don't wanna close my eyes. I'd rather not give a fuck and end up with some scars. The night's just long enough for me to build it all and let it fall apart. Cause I'm tired of confessing, and I know that it's not much to say. But I swear that I'd like to change. I can't sleep, I hope I stay awake. Cause I've been running, running, running all day. I can't sleep. Je luistert nog steeds naar ZFM Beachmasters. En dat was ik met K-Flay, Can't Sleep. Pas wel een beetje bij jou volgens mij. Maar dat ik niet kan slapen. Klopt. <laughs> bij The Ocean. been dangerously. Ik ben the Ocean, hier op ZFM Beachmasters van Jens. <laughs> Quinten, verbeter mis. Jens. Van Dance. Dit is ZFM. En wij gaan verder met Duke Dumont. Ocean, Drive. Drive. dat was mooi getimed. Verzoeknummertjes via de Facebook, e-mail of bel even naar de studio. 023 57 39 039. We're riding down the boulevard.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 <laughs> Technische problemen. Technische storing. Maar wij gaan door naar ehm, lijn 48 in de studio eh, Het Brouwertje. In, en, uh, daar in het Mediapark. Nou, in het Mediapark. en daar zit onze Quinten Brouwer. Goedenavond. Goedenavond, Jonas. Hoe maakt u het? Ja, schangetje. Zou ik maar het weer gaan doen? Jij hebt voor ons het weer van half acht. Dat klopt. Ah, oké. Vanavond en vannacht is het helder. Het gaat vannacht liefst licht vriezen. In het <laughs> noordoosten daalt de temperatuur tot min 3 graden. Morgen wordt een stralend zonnige dag. Met in het binnenland middagtemperaturen rond 11 graden. Uit de wind en in de zon voelt het warmer aan. Lenteweer dus. Vrijdag en ook in het weekend overheerst bewolking en wordt het in de middag slechts een graad of 8. Met vriendelijk bedankt aan de Meteoconsult. Hey, dankjewel. Studio 48 in het Mediapark. En eh, ja, we hebben het, het, verkeer, het verkeer, het verkeer. Er staat momenteel één wielen op de A6 Muiden-Lelystad. 6 minuten vertraging Almere Haven en Almere Stad. Dit is Ikala, Sweet Loving. Hier op ZFM Beachmasters. Met nog een anderhalf uur op de klok. Verzoeknummers mogen altijd via de Facebook, de e-mail of bel even naar de studio. Dit is Chicala, Sweet Loving. ZFM Beatmasters En we hebben een nieuwtje. Dat klopt zeker. En dat nieuwtje, ja wacht, eerst even muziekje een beetje beginnen. Oh. Even wacht, wachten, even wachten. Ja, ja, je hebt het goed eigenlijk, hè, Quinten? Jij weet wat over Defcon. Ja, want de line-up is bekend. Jee! Ik vind het echt geen nummer voor de line-up van Defcon, maar... Ik zou zeggen, gooi hem even tikjes achter, dan kan ik er gewoon rustig overheen praten. Wel lekker nummertje dit. Oh. Nou, ik heb hier een lijstje bij elkaar van de bekendste, of tenminste, ja, voor mij dus eh, ja, eh, vanmiddag, als ik goed ja, heb... welke stage? Want we hebben hier heel veel stages. We hebben hier veel stage. Ik heb we gaan gewoon even elke stage ik, Nee, nee, nee, ik heb alles bij elkaar gepakt. Nee, we gaan gewoon per stage gaan doen Ik heb, alles, ik heb alles hier bij elkaar gepakt in een lijstje, Jonas. Gaat dan niet mijn hele plan veranderen. Oké, ga maar, begin maar. Oké, nou, we hebben onder andere bass modulators, frontliner, Max Enforcer, Datweekas, Randy, Crips is. En dat is allemaal op vrijdag 24. Nee, dit is alles door elkaar. Nee, dat zie, ik kan meelezen. Ja, maar als je nou goed kijkt door de lijst... dan zie je dat ze allemaal door elkaar heen staan. Een paar keer. Zet je nou gewoon... Ja, dit kan niet. Ja, je, verneukt het weer, Nee, je verneukt oh, het. Nee, echt niet. Je verneukt het. Nee. Je verneukt het. Ja, ik blijf het nog vaker. Oké, weet je wat? We gaan het gewoon zo een beetje doen als jij het wil en zoals ik het wil. Nee. Ja. Mag ik verder gaan met mijn lijstje? Je hoort de muziek weer dus, ja. Angerfist, Brandon Hart, Koen, Bass Modulators... Radical Redemption, Wild Styles, DJ Isaac, AudioTrix, D of, eh, Dr. Rude, Atmospheres, Guns for Hire, hele goeie... E-Force, Warface, Digital Punk, Regain, Alpha Squared... Wasted Penguins, Techno Boy, Audio Frequencies, Energized, Korsakoff, Ruthless, Mark with a K... En er wordt natuurlijk allemaal gehost door Deviate, MC ehm, Ruffian en MC Villain. En is een aardig, lijstje. en als we nou alles gaan opnoemen, dan zijn we morgen nog bij het volgende. Inderdaad, want dat is echt zoveel en het staat ook allemaal door elkaar. hey, ik heb nog wat. Ik heb uh, de Defcon kaartenverkoop was 26 maart. Eh, die start op 26 maart om 1 uur s middags. Nederlandse tijd. En eh, ja, Ga jij een kaartje halen? Ja, tuurlijk. Ik ook. Ik, sta, ik ga niet in de wachtrij staan. Nee, je wil. <laughs> Anders is het uitverkocht. Nee, ik heb, ik heb zo'n coupon dat je met korting kan je kan je dan zo'n uh, nou, huren? Ja, nee, daar, daar ook al wat over gesproken. De verkoop voor de Traveling and State Package en Friends Camp... die is op 3 maart geopend al. Dus die is al open, daar kan je oh, ja, dat klopt, dat heb ik gezien, ja. En eh, nou, wat, voor, wat is het Friends Camp? Friends Camp is als je met meer als 20 vrienden gaat... dan, eh, dan kan je met je hele vriendengroep kan je daar naartoe... en dan kan je gewoon een enorm stuk van die camping kan je daar komen. En eh, wees daar wel een beetje snel bij, want ik zie hier dat ze vorig jaar binnen no time waren uitverkocht. Dus eh, zorg dat je op tijd een plek hebt bemachtigd. Zeker waar. En dan heb je nog het, ja, het weekendfestival, dat is gewoon ja, dat het festival. festival, ja, klopt. En eh, kun je daar wat over vertellen? dat is van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juni. En dat is echt alle, alle harde stijlen komen dan bij elkaar. Ja. En eigenlijk, eigenlijk is dat gewoon een super tof feest. Maar en, uh, zoals, het hier, zoals, het hier, staat, de mecca van de harde stijlen. De mecca van de harde stijlen. Bij meer dan 200 DJ's, hè? Dat zijn er veel. Dat is echt niet normaal. En eh, wat hebben we... Wat hebben we allemaal? Epische stages, zoals shows zoals de... De wat? Wat hebben we? The Gathering, Power Hour en The End Show. Met Defcon 1 en het recht mekka van de harde stijlen zoals je net al zei. Dan kan ik nog wel even alle stages gaan opnoemen. Nou, dat, dat kan hij ook wel even eh, doen. Eigenlijk zijn het maar kleuren, maar ja. Je hebt natuurlijk eh, The Gathering in het begin, dat is hardstyle blue. En dan zal ik even uitleggen. Blue is het al hardstyle. Dan heb je red, dat is alle harde stijlen. Dus alles door elkaar heen gegooid. Alles en... harder dan hardstyle en hardcore, laten we het zo zeggen. Nee, gewoon alles wat harder is dan house. En dat is tevens uh, een intro en een power hour. Ja, dat is allemaal daar te vinden. Dan heb je black, dat is hardcore. Dan heb je UV, dat is hardstyle. Dat is eh, meestal wat ouder. Gold is early rave, dus eh, anno 2001, 2005. Dan heb je Magenta. Dat is echt hele vroege hardstyle. Ook van 2001 tot 2005. Met eh, bijvoorbeeld Lip DJ en Alex Kidd. En maar op ehm, eh, zaterdag is het van 2001 2005. En zondag is het van 2005 tot 2011. Dat klopt. Op de Magenta. Precies. Oké. Dan heb je Freestyle. Dat is, uh, ja, weet ik eigenlijk niet. Daar heb je dingen zoals Face DJ Ruud. Oh, gezellig. <laughs> Korsakoff Rootless Dirtcaps. En dan heb je Indigo, dat is extra al. Dat is zeg maar voor de wat hardere mensen nog. En dan heb je nog de Extreme. Dat is Yellow. Van Ainscore en, en Oh nee. <laughs> <laughs> en de instrumental. Daar gaan we die over hebben. En Silver. Ja, industrial hardcore. En als laatste niet te vergeten, dat dus is Purple. Dat zijn de talents. Dat zijn mensen die zeg maar meegaan. En die hebben volgens mij is een DJ-contest voor geweest. Oké, en daar zijn er een paar uitgekozen. En, eh, van ja, en die mogen ook draaien. En dan hebben we natuurlijk de Night Party. Dat is de Blue Night Unit. En eh, dat is eh, alle hardere stijls ook. Nou, de eerste naam die ik zie staat de After Motherfuckers. Dat is niet echt een DJ-naam, lijkt me. Maar... Ja, ah, en heb je Korsakov, Hard Driver, Triple It From Italy, High Voltage, Division en Nilo. En hosted by Jeff. MC Jeff. Mijn naam is Jeff. <laughs> hey, wij gaan gewoon lekker verder. Ja, ik, <laughs> laten we lekker verder gaan. Voordat 99 Souls, The Girl's Mine featuring eh, Destiny's Child of Brandy. Kijk, dat weet je ook. Dit is ZFM Beachmaster. Nog steeds. Met bijna twee uur op de klok is dit Night Night Soul. talk to you for a minute? to nine Souls, The Girl's Mind, featuring... Oh, featuring Destiny's Child and Brandy. En uh, Quinten heeft weer wat voor je klaarstaan. Ja, classic, al aangebracht door Duco Dripsteen. Drupsteen. <laughs> Ja, dat is een leuke naam toch? Laat het gaan. Aardig gozer. Dit was 99 Souls. En nu komt... Oh, ik hoor niks, Jonas. Nou, ik ook niet. Dat doet het heel goed. <laughs> Dan moet je het kabeltje gaan stoppen. Oh, ik hoor wat. Kijk eens. Fort Minor, remember the name. Let's go! 10% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. He doesn't need his name up in lights, he just wants to be heard, whether it's the beat or the mic feel so unlike everybody else alone in spite of the fact that some people still think that they know him but fuck him he knows the code it's not about the salary it's all about reality and making some noise making a story making sure his click stays up that means when he puts it down tox picking it up let's go who the hell is he anyway he never really talks much never concerned with status but still even him starstruck humble through opportunities given despite the fact that many misjudge him cause he makes a living from writing raps put it together himself got picture connects. Never asking for someone's help or to get some respect. He's only focused on what he wrote. His will is beyond reach, and now it all unfolds. The skill of an artist. This is 20% skill, 80% fear. Be 100% clear, cause Ryu was ill. Who would've thought he'd be the one that set the West in flames? And I heard him wreck it with the crystal method, name of the game. Came back, dropped Mega Death, took him to church. I like bleach, man. Ryu had the stupidest verse. This dude is the truth. Now everybody giving them guest spots and stock through the roof. I heard you fucking with that stock. This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% spitting fire and Mike got him out the dryer, he's hot. Found him in Fort Minor with top, but a fucking nihilist porcupine. He's a prick, he's a cop. The type women wanna be within rappers, hope he gets shot. Eight years in the making, patiently waiting to blow. Now the record with notice taking over the globe. He's got a partner in crime, this shit is equally dope. You won't believe the kind of shit that comes out of this kid's throat. Top. He's not your everyday on the block. He knows how to work with what he's got, making his way to the top. He often gets a comment on his name. People keep asking him, was it giving that that doesn't stand for an acronym? No, he's living proof. Let him rock in the booth. He'll get you buzzing quicker than a shot of vodka with juice. juice. Him and his crew are known around as one of the best. Dedicated to what they do and give 100%. Forget Mike. Nobody really knows how or why he works so hard. It seems like he's never got time because he writes every note and he writes every line and I've seen him at work when that light goes on in his mind. It's like a design is written in his head every time before he even touches a key or speaks in a rhyme. And those motherfuckers he runs with the kids that he signed, ridiculous without even trying. How do they do it? This is 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. 10% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason. Fort Minor, Remember the Name. Vond je ervan? Ja, was, was uh, eh, herrie. Nou. Wordt hier ook gezegd, Roy van Buringen, wat een herrie. Oh, nou dankjewel Roy. Ach ja, dinsdagavond is, eh, moeten we er ook naar luisteren. <laughs> Nee, grapje. Dit is Jason Durlow. Get Ugly. de muziek van vandaag is echt Jan McLoten. Jij hebt het uitgezocht. hair down. Yeah. Let your hair down. We's about to get out. Yeah. Oh my, oh my, oh my God. This girl straight and this girl nah. Tipsy off that piece of rock like. Ching a lang lang, ching a lang a lang lang. Jeans so tight I can see loose change. Do your thing, thing, girl, do that thing like. get ugly. Diddly diddly diddly diddly. Diddly diddly diddly diddly. Yeah. Diddly diddly diddly diddly. Get ugly, Get too Diddly diddly diddly diddly. Sexy, man. Diddly diddly diddly diddly. Diddly diddly so sexy. Damn, that's ugly. Bruh. thing. Do your thing, thing, girl, do that thing like. To them pretty faced girls trying to impress each other. Undercover freaks you ain't nothing but trouble. Baby, I'ma take some only cause I love you. People all around the world, sexy motherfuckers. Get are the ugly. Diddly, diddly, diddly, diddly. Diddly, diddly, diddly, diddly. Yeah. Damn, that's ugly. baby, I'm a. That's ugly. Zomer of winter. Altijd weer ZFM. Nou ja, we zijn een muziekkanaal. Of een radiostation. Dus het lijkt me dat we muziek draaien. Show Madness. Oh, mag ik Camille Cabello?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 En wij gaan zo eh, het tweede uur uit met Major Laser, Light It Up. Futuring Nyla. En Fuse ODG. Precies wat hij zegt. En dan zien we jullie weer na het nieuws en het weer en het verkeer. Ik zeg jullie tot zo in het derde uur ZFM Beachmasters.